Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 227. Honderden mensen zijn gewond geraakt of worden vermist. Volgens premier Henri zijn sommige dorpen in het zuiden van het land verwoest... en worden de ziekenhuizen overspoeld met gewonden. De beving had een kracht van 7,2. Daarna waren er nog twee stevige naschokken. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen. Komende maandag trekt naar verwachting ook nog eens een tropische storm over het getroffen gebied. Een pijnlijke fout van de sociale mediaafdeling van Everton. De Engelse voetbalclub publiceerde vandaag een video ter ere van alle aan corona overleden supporters. In de video van bijna vier minuten worden foto's van het fans getoond. Maar op 1 minuut 50 is een foto van Anne Frank te zien. Hoe die foto in het filmpje terecht kwam is niet bekend. Everton heeft nog niet gereageerd. De politie op Sicilië heeft twee schapenhouders aangehouden. De vader en zoon worden verdacht van brandstichting op het Italiaanse eiland. Volgens de politie wilden ze door de natuurbranden het gebied vergroten waar de schapen kunnen grazen. Zo konden ze geld besparen op het veevoer. De politie luisterde de twee af en ontdekte dat ze nieuwe plannen hadden voor brandstichting. Volgens de Italiaanse regering is 70% van de natuurbranden deze zomer het gevolg van onvoorzichtigheid of brandstichting. En de eerste etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma was de snelste in de tijdrit in het Noord-Spaanse Burgos. Dylan van Baarle was de beste Nederlander in de eerste Welta-etappe met de zesde plaats. Hij had last van een langzaam leeglopende band, zei hij na afloop. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan nog wat regen vallen. Morgen iets warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot lokaal 27 graden. En na het weekend wordt het wisselvallig en koeler. Maandag wordt het een graad of 19 met kans op regen en flink wat wind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.